Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende supermarkten van MT in het AD. Begin deze maand werd al bekend dat het antiluizenmiddel fipronil in koekjes was gevonden, maar het gaat daarbij om ongevaarlijke hoeveelheden. De bouw heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, meldt het CBS. Vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven deden het goed. De grote bedrijven met meer dan 100 medewerkers zagen hun omzet maar een beetje groeien. Het is al het elfde kwartaal op rij dat de bouw in de lift zit. Het aantal banen in de sector groeide met 8000 en dat is volgens het CBS de grootste stijging in jaren. 1 op de vijf bouwbedrijven kampt met een tekort aan personeel. De terreurdreiging van gisteravond in Rotterdam had niets te maken met de aanslagen in Barcelona en Cambrils, melden verschillende buitenlandse persbureaus. Ze baseren zich op bronnen in Spanje. De Nederlandse politie wil er niets over kwijt en zegt alleen dat het onderzoek loopt. De tip over de terreurdreiging kwam van de Spaanse politie. Een concert van de Amerikaanse band Alalas in Rotterdam werd daarop afgelast. PSV-speler Luc de Jong gaat vrijwel zeker naar Bordeaux. Hij is persoonlijk rond met de Franse club. Nu moeten Bordeaux en PSV het nog eens worden over de transfersom. Die zal naar verluid rond de 6 miljoen euro liggen. Luc de Jong speelde drie jaar bij PSV en maakte in 131 officiële duels 67 doelpunten. Zijn contract in Eindhoven loopt tot 2020. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 16 graden. Overdag landinwaarts een enkele bui, maar ook schijnt de zon geregeld en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journal.